Dan net wel met het NOS-journaal. De grote treinstoring vanavond bij Den Haag en Rotterdam is mede veroorzaakt door een probleem bij de verkeersleiding. Dat zegt bestuurder Berghuis van vakbond FNV Spoor. Volgens Berghuis besloten de verkeersleiders spontaan de treinen stil te leggen omdat er te veel werkzaamheden tegelijkertijd waren. Spoorbeheerder ProRail liet met spoed vier wissels vervangen. Dat had grote gevolgen voor de dienstregeling en volgens Berghuis konden de dienstdoende verkeersleiders dat niet bolwerken. Vanaf 6 uur vanavond reden er nauwelijks of geen treinen van en naar Den Haag Centraal en van de naar Rotterdam. ProRail had gevaarlijke storingen aan vier wissels ontdekt. Door een kapotte wissel ontspoorde in januari een trein bij Hilversum. En sindsdien controleert Spoorrail alle, ProRail alle wissels. Het kabinet is geschokt over de geweldsuitbarsting in Oekraïne. Dat schrijft minister Timmermans aan de Tweede Kamer. Morgen is een extra bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. En in elk geval Frankrijk en Duitsland willen strafmaatregelen... na de bloedige onlusten van de afgelopen dagen in Kiev... die 26 levens kosten. Timmermans heeft gebeld met zijn Oekraïense ambtgenoot... en hem opgeroepen om in dialoog te blijven met de oppositie. Morgenochtend debatteert de Tweede Kamer over de gespannen situatie in Oekraïne. Intussen heeft president Janukovic de opperbevelhebber van de strijdkrachten, ontslagen. Dat gebeurde kort na de aankondiging van de geheime dienst dat er in het hele land een antiterreuractie komt waaraan het leger misschien zelf ook meedoet. Tot nu toe houdt het leger zich afzijdig. De storing bij de ING-bank is verholpen. Rond 8 uur vanavond konden de klanten weer gebruik maken van Mijn ING en Ideal. De problemen met de betalingsdiensten ontstonden aan het eind van de middag.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 967. Hier op CFM Zandvoort en mijn naam is Benno Veugem. Twee uur lang gaat u luisteren naar New Age muziek. En het eerste werkje is van Vincento. We gaan nog een beetje terug naar eh, eh, Valentijnsdag. Ja, het uh, eh, krijgt bijna uit mijn mond. Maar goed, dat maakt niet uit. First Kiss van Vincento die eh, heeft een speciaal deed deze track voor Valentijnsdag 2014 geschreven. Veel luisterplezier. Akalika, Om Shivaya, Purusha Prakriti, Kankalika, Om Shivaya, Om Mani Padmehu, Kankalika, Om Shivaya. Prakriti Kankalika Um Shivaya Om Mani Padme Hum Kankalika Um Shivaya Purusha Prakriti Kankalika Prakriti, Kankalika, Shivaya, Om Mani Padme Hum, Kankalika, Hum Shivaya, Purusha Prakriti, Kankalika via श्रीधन्वन्त्रे नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री नमः ॐ श्री नमः श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्मन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन् धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः ॐ श्री धन्वन्त्रे नमः letting go, absorbing the experience in your heart.